hands on deck. We run afloat. I heard the captain cry. Explore. Wat een geweldig nummer toch? Om de show mee te beginnen op deze zondagmorgen. De zondag after. Na het Eurovisie Songfestival. Je hoort het een beetje aan mijn stem. Het was een beetje laat gisteravond. Niet verkeerd hebben we het gedaan toch? Met het Eurovisie Songfestival met onze eigen clown. Dus... Eh, maar we gaan het vandaag niet echt hebben over het Songfestival. We hebben daar de afgelopen weken genoeg tijd aan besteed. We hebben eh, wel lekkere muziek voor je tot 12 uur. En dat niet alleen, ook een paar interessante ontwerpen met je te bespreken. Dus stay tuned. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Het eerste uur met heerlijke easy listening muziek. En daarna doen we wat meer herrie en zo. Dus het wordt gewoon een hele mooie show. hele zwoele muziek maakte, deze lieden. Lang geleden, in de jaren 80, begin jaren 90. En dit was er zo een van hen. In the Heat of the Night, uit 1982. En Rose Royce ervoor met Wishing on a Star. Straks over een kwartiertje gaan we praten over Bunkerdag. Ja, de bunkers gaan open in het hele land. Dus ook hier in de regio. Dus eh, je kunt er gaan kijken. En misschien even buiten de regio als je geïnteresseerd bent. Want dat is best wel interessant om bunkers te bekijken. Hoe zit, dat hoor straks dus, zoals ik al zei, over een kwartier hier bij ZVL. ZVL. wijsheid van het land. En de wijsheid van één man. Dat is geluid. nummer van Janice. hebben we heel lang niks meer van gehoord van die vrouw. Hoe zou het met haar gaan? Saving Forever wat een lekker nummer. En Bluff natuurlijk uit ons eigen Zeeland met mooie dag. Want dat wordt het vandaag wel. Het is wel een beetje fris. Deze ochtend een graad of 13 is het buiten. Maar het wordt een graad voor 18, 19 deze middag. Dus het ziet er niet zo verkeerd uit. En er komt een strak zonnetje aan. Wat we eigenlijk de afgelopen week al een beetje gewend zijn. Over een paar minuten gaan we praten over Bunkerdag 2025. Wat is Dat hoor je naar Frank Sinatra And That's Life.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 And We gaan praten over de Bunkerdag. En wat een Bunkerdag is, dat ga ik vragen aan Romy Fortuyn. Ze is projectleider van die Bunkerdag en in de uitzending. Romy, welkom. Goeiedag. Een bunkerdag, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ik denk dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat met Duitse bunkers en zo. Nou, dat klopt helemaal. De bunkers die eh, inderdaad eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd als onderdeel van de Atlantikwal, die gaan open tijdens Bunkerdag. En die zijn er nog dus? Er zijn er nog een hele hoop. Ja, heel veel liggen ook eh, verborgen eh, onder het zand. Mhm. Of eh, op privéterreinen niet toegankelijk. Maar tijdens Bunkerdag kunnen we er toch meer dan 100 openstellen. 100? En hebben we het dan over de hele kust ook? Ja, de hele kust. Van eigenlijk de Waddeneilanden tot en met het puntje van Zeeland. Ja, want we hebben het over de Atlantikwal, die door de Duitsers in dat tijd is gemaakt vanwege dat ze dachten dat de Engelsen misschien binnenkwamen, toch? Precies. Ja, ja, ja. En er zijn heel veel bunkers opgeruimd, denk ik, maar er blijven er nog heel veel over dus. Ja, in eh, eh, vooral Zeeland eh, zijn er ook heel veel gesloopt. Want daar is vooral ook hevig gevochten mhm. bij de slag om de Schelde. Ja. maar op plaatsen waar de bevrijding iets gemoedelijker verliep... daar waren nog heel veel bunkers over inderdaad. Ja, en daar ga je dus, kun je dus binnenkort op die bunkerdag kun je ze bekijken. Ja, dan kun je ze bekijken. Ja, eh, moet je dan door zo'n mangat klimmen en naar beneden en eh, al dat soort gedoe? Nou, in sommige gevallen zeker. Er zijn echt wel bunkers bij, eh, die zijn gewoon heel slecht eh, toegankelijk. Of uh, daar moet je echt een, een, gangenstelsel eerst door om bij de bunkers te komen. Maar er zijn ook een aantal bunkers die zijn inmiddels ja, helemaal omgetoverd tot een Atlantic Wall Museum. Mhm. En die zijn eigenlijk gewoon heel goed toegankelijk en helemaal ingericht met materialen uit die tijd en foto-exposities. Oké, dus het is een soort tentoonstellingruimte geworden eigenlijk. Ja, en voor een deel wel inderdaad. Maar een deel is ook nog eh, echt in de originele staat. Wanneer ja. vindt het plaats? Op zaterdag 24 mei. We hebben een mooie website, daar staan alle locaties op, dus daar kun je ze opzoeken. Mm de meeste staan inmiddels ook op, eh, op Google Maps. maar daar kun je eigenlijk kijken welke deelnemer je interessant vindt of wat dicht in de buurt is. En dan leiden we je er zo naartoe op 24 mei van welke tijden af? Zaterdag 24 mei van 10 eh, uur tot 5 uur ja. zijn alle bunkers En Moet, je, moet je je aanmelden of kan je zo er naartoe? Nee, je kunt er zo naartoe en dan koop je een ticket op de eerste plek waar je komt. Die heeft de vorm van een polsbandje. En daarmee mag je vervolgens naar eh, alle bunkers eh, die die dag eh, op jouw schema passen. Ja, ja. En je kan met de fiets gaan of met de auto, dat maakt niet uit. Fietsen is zeker een aanrader. Mhm. Maar ook met de auto kun je er komen. Noem de website even, want die hebben we nog niet genoemd, geloof ik www.bunkerdag.nl Bunkerdag.nl. Voor iedereen. Is het voor kleine kinderen ook interessant of zeg je nou, je moet niet te jong zijn? Eh, nou, het kan zeker heel interessant zijn. We hebben ook eh, op veel plekken historische voertuigen staan. Dat is vaak ook wel heel interessant eh, voor kinderen. Eh, en er zijn ook diverse speurtochten, dus eh, eh, voor kinderen is het zeker ook heel leuk. Nou, dan is het duidelijk dat we die dag van alles kunnen doen om de Tweede Wereldoorlog weer een beetje terug te halen en de bunkers die er nog zijn te bezoeken en alles te bekijken wat er daar is.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 It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time's just for me because it's my turn no apologies. I've given up the truth to those I've tried to please. muziek natuurlijk van eh, Steve Rowland en de Family Dog. Wat een prachtig nummer was dat zeg. Hè? En zo'n mooie gouden herinnering. Ja, sympathie dus. En Diane Ross met It's My Turn. Nou ja, het was haar beurt vandaag zijn hier trouwens lekker aan de koffie. En we zitten hier te kletsen over het Songfestival van gisteravond. Hoe eh, zij het hebben beleefd. Nou, we hebben er wel verrast naar zitten kijken. Er zitten natuurlijk altijd weer nummers in waarbij je denkt... Pff, allemachtig hoe dat eh, mogelijk is. Dat het in de finale terecht is gekomen. Maar ja, goed, het is een soort afterparty waar je natuurlijk helemaal niks aan hebt. En waar we je natuurlijk ook niet mee gaan vermoeien. Oh, de computer zegt no. Dus dan weet je het. Goed, tijd voor meer muziek.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 What if? Ehm, oh ja, ik wilde je vertellen dat je onze agenda kunt bezoeken op, eh, onze, eh, op onze website. Omroepzvl.nl. Daar vind je echt allerlei leuke wetenswaardigheden over wat er allemaal te eh, doen is in de regio. En de komende weken is het lekker druk. Het begint echt weer vol te lopen onze agenda. Want het wordt weer zomer en dan krijg je al die leuke activiteiten buiten. Al die festivals, al die muziekzaken en al die ja, leuke dingen.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 Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu m'as Mais chaque fois mon sang se glace. et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage celui qui va me children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. ouderwetse mono-uitvoering van dit eh, oude nummer van de Rolling Stones. As Tears Go By, wat eh, ook gezongen werd door heel veel andere zangers en zangeressen. En eh, niet onverdienstelijk overigens een heerlijk nummer hier in de show. Aan het einde van het eerste uur. En daarvoor hoorde je trouwens Adamo met La Nuit, terwijl het nog ochtend is. Of misschien kom je net uit je bed rollen. Ehm, Zometeen over een paar minuten al beginnen we aan ons tweede uur. Dan een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles. En eh, wat hij ophaalde vandaag, dat hoor je straks rond half twaalf. Nou, en dan zit ik nog steeds met iets in mijn hoofd over die kinderen die niet naar de Efteling mogen. Die vluchtelingenkinderen. Ik denk, ja, daar heb ik toch wel wat last van, van die gedachten. En om mezelf een beetje te troosten, heb ik Efteling muziek voor je in de aanbieding tot besluit van dit uur. Hier is eh, natuurlijk Bert Kempfert.